Een voorspoedige start. Dit is Eval de Jong met het NOS. E. Hartpatiënten gaan een landelijk meldpunt opzetten. Aanleiding daarvoor is volgens de Vereniging Hartpatiënten Nederland... de afdelingen cardiologie van een aantal ziekenhuizen... die in opspraak zijn geraakt. Vandaag werd bekend dat de zes cardiologen van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Zeeland onder toezicht zijn gesteld. En eerder werd de afdeling cardiologie van het Ruwart van Putten ziekenhuis in Spijkenisse gesloten. De vereniging heeft honderden klachten binnengekregen over cardiologen. De Tweede Kamer neemt genoegen met de uitleg van staatssecretaris Wekers over de kwestie van Rij. Wekers zei in het Kamerdebat over zijn omstreden contacten met de van corruptie verdachte oud-wethouder van Roermond dat de reclamezuil met zijn foto langs de A73 in Limburg achteraf geen goed idee was. Van Rij heeft een financiële bijdrage geleverd aan de foto. Wekers zei gisteren al dat hij meer had moeten doorvragen over de financiering. Dat herhaalde hij vandaag. De staatssecretaris vindt ook dat hij de gang van zaken beter had moeten vastleggen. Orthodontisten stappen naar de rechter omdat de tarieven op 1 januari omlaag gaan. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft besloten dat beugels 16% goedkoper moeten worden. De NZA besloot eerder dat de tarieven in totaal met bijna een derde omlaag moeten. De eerste stap is vorig jaar al gezet. De orthodontisten vinden dat het besluit is gebaseerd op te weinig en verkeerde gegevens. De nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij Maastricht Airlines krijgt van de provincie Limburg en de stad Maastricht bij elkaar 330.000 euro subsidie. Het bedrijf moet in ruil daarvoor zorgen voor 100 arbeidsplaatsen en beloven dat het de naam Maastricht Airlines voor lange tijd zal gebruiken. De eerste vlucht vanaf Maastricht-Agen Airport staat gepland voor 25 maart. De belangrijkste lijndienst van Maastricht Airlines is Maastricht-Schiphol. Het weer, vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. In het noordoosten mogelijk met natte sneeuw. Minima vannacht tussen 4 graden in het zuiden en 1 graad in het noorden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen bij 2 tot 8 graden. Dit was... Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knopen Dijl 5 kilometer. A9 Amstelveen richting Diemen voor knopen Diemen 4. Dat had te maken met een aanrijding op de A1, maar de rijstroken zijn daar weer vrij. A10 Zuid richting Den Haag tussen knoop het Watergraafsmeer en Oud-Zuid 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd tussen Oud-Zuid en het Amstel Business Park 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer door een aanrijding.